moet met het nms journaal In meerdere Duitse steden is de straat op gegaan... om te protesteren tegen het succes van de rechtspopulistische partij... bij de Bondsdagverkiezingen. De AFD is met bijna 13% van de stemmen... de derde partij van het land geworden. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel is de winnaar... maar behaalde met 33% wel het slechtste resultaat sinds 1949. Merkels huidige coalitiepartner SPD wil niet verder regeren. Mogelijk gaat Merkel nu in zee met de liberale FDP en de Groenen. De Amerikaanse regering heeft een nieuw inreisverbod aangekondigd... voor mensen uit landen die volgens de VS niet genoeg meewerken aan de internationale veiligheid. Nieuw op de lijst zijn Venezuela, Noord-Korea en Tjaad. Verder gelden de inreisbeperkingen nog altijd voor mensen uit Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië. Soudaan is van de lijst gehaald. De nieuwe maatregel gaat volgende maand in. Pensioenfondsen hebben honderden miljoenen euro's aan nooit opgevraagde pensioenen op de plank liggen. Volgens het AD gaat het alleen al bij de drie grootste fondsen om het geld van 100.000 mensen. In totaal zo'n 350 miljoen euro. De meeste gezochte pensionado's worden uiteindelijk via de Sociale Verzekeringsbank wel gevonden, maar een aanzienlijk aantal blijft onvindbaar. Het zijn vaak mensen die een paar jaar pensioen hebben opgebouwd en daarna naar het buitenland zijn vertrokken. Zo is ambtenarenfonds ABP nog naar 19.000 mensen op zoek. Een op de vijf bedrijven met minimaal 10 medewerkers is vorig jaar aangevallen door hackers, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij de helft van die aangevallen bedrijven heeft dat ook geld gekost. Het gaat onder meer om ransomware, waardoor bestanden niet meer toegankelijk zijn totdat er geld is betaald aan de hackers. Vooral ondernemingen in de financiële en energiesector worden getroffen. Het weer, een afwisseling van wolken en zon vandaag... met vooral in de oostelijke helft kans op wat buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen iets minder kans op regen en iets warmer.